Twee zorgkoepels zeggen dat ze spijt hebben van het volgen van de RIVM-richtlijnen. Ze gaan nu eigen regels opstellen. Dat de hoeveelheid antistoffen bij coronapatiënten snel afneemt... is nu ook vastgesteld door de Nederlandse bloedbank Sanquin. De afgelopen weken werden maar bij 4% van de donoren antistoffen gemeten. In mei was het bij bijna 5,5%. De afname bleek al eerder bij buitenlands bloedonderzoek. Lang niet alle mensen met klachten die lijken op corona laten zich testen... blijkt uit een groot onderzoek van het RIVM en de GGD's. 40 van de ondervraagden denkt dat het iets bekends is... zoals hooikoorts of verkoudheid. Uiteindelijk laat 12 zich testen. Verder vindt het RIVM het zorgelijk dat de meeste mensen gewoon boodschappen gaan doen... terwijl ze klachten hebben. Australië is het land waar het vaakste corona-app van de overheid wordt gedownload. 20% van de Australiërs heeft de app geïnstalleerd, melden onderzoekers. De Filipijnen staan onderaan de lijst. Daar blijft het percentage steken op 0,2. De bron- en contacten-app die Nederland gaat gebruiken... wordt sinds vorige week getest in de regio Twente. Morgen maakt minister De Jonge van Volksgezondheid bekend... hoe het verder gaat met de app. De migranten die in Duitsland werden ontdekt in een koeltruk kwamen bijna allemaal uit Turkije. Verder zaten er drie Syriërs, een Iranier en een Irakees in de vrachtwagen. De Turkse truck met verstekelingen was onderweg naar Dresden met een lading meloenen. Het weer nog een enkele bui, maar ook zon. Het is 18 tot 21 graden. In de loop van de nacht bewolkt en morgen lange tijd regenachtig. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files in Noord-Holland, maar ze veroorzaken niet meer zoveel vertraging. Op de A1 vanuit Amsterdam tussen naar de vesting en Blarikum nog 5 minuten op onthoud.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 Ice, Fuck her on the yacht, I've been a pool. She yeah, an addict, addict, addict for the lifestyle in the paddock. paddock. Daddy, have you ever felt Chanel fabric? Chanel. I be dripping the death, I need a casket.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 a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and no strings. shine. I know you seen it. I bought a crib, just falls the closet. Both his and hers. I want it, I got it.